9 uur. Mariette Krol met het... De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich de komende dag in de gemeenteraad verantwoorden over fraude... rond het voormalige poppodium Waterfront. Maar de wethouder van Leefbaar Rotterdam houdt de eer aan zichzelf. In de affaire is de gemeente voor 8 miljoen euro opgelicht. De huurder van het gebouw en zijn vader dienden hoge rekeningen in... voor verbouwingen die nooit werden uitgevoerd... De zaak heeft al zeker twee Rotterdamse gemeenteambtenaren hun baan gekost. Zij werkten mee aan de fraude. Het Rijk trekt volgend jaar 3,8 miljard euro uit voor de wijkverpleging. Dat is 170 miljoen meer dan dit jaar, zegt staatssecretaris Van Rijn. Hij tekende vandaag een akkoord met de zorgondernemers. Volgens Van Rijn draait het akkoord niet alleen om extra geld... maar krijgen wijkverpleegkundigen ook meer vrijheid om hun vak uit te oefenen. Nederlanders hebben een dubbele houding ten opzichte van discriminatie, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Aan de ene kant wordt discriminatie ervaren als een groot maatschappelijk probleem, maar aan de andere kant worden meldingen van discriminatie niet altijd serieus genomen. Discriminatie speelt relatief vaak in Nederland, zegt het SCP. In Europa geven alleen mensen in Frankrijk, Engeland en Zweden vaker aan dat discriminatie ervoor voorkomt, Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat er meer discriminatie is dan 20 jaar geleden. Mogelijk doordat minderheden zichtbaarder zijn, zeggen ze. En Chili staat in de finale van de Confederations Cup. De Chileense voetballers versloegen in de halve finale Portugal. In de wedstrijd bleef het 0-0, maar de Chilenen namen de strafschoppen beter. Zondag is de finale van het hoofdtoernooi, dat in Rusland wordt gehouden.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 Op de vroege zondagochtend. Nou ja, vroeg. We gaan alweer naar het middaguur. En eh, tot 12 uur blijf ik bij u eh, met ZFM Jazz. The Basin Street Blues. Live gespeeld door James Morrison en David Jones. niet meer verwacht dat ik vanmorgen nog applaus zou krijgen, luisteraars. Uh, het applaus was natuurlijk voor eh, James Morrison, eh, een geweldige trompetist. Met de Basin Street Blues, een overbekend jazzwerkje. Voor menigeen natuurlijk. The Look of Love, hoe ziet de liefde er eigenlijk uit? Dat wordt heel mooi bezongen door Shelby Lynn.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 Shelby, en dat spelt u dan met uh, Simon, Hendrik, Eduard, Leo, Bernard, Y en dan Lin... Leonard, Y, Nico, Nico, Eduard. Shelby Lin, onthoud die naam, want het is een eh, kostelijke zangeres om naar te luisteren. Dat heb ik bewezen met, eh, met dit nummer wat ik voor, voor haar draaide. Maar dat geldt ook voor Eva Cassidy. Helaas niet meer onder ons, maar prachtige eh, nummers op de eh, geluidsdrager gezet. Waaronder God Bless the Child. Eva Cassidy. that's not shall lose. So the the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child. zou er een hemel bestaan? Dat is eh, voor u een vraag. En voor mij een weet. Nee, voor mij ook niet een weet. Want eigenlijk weet niemand dat, hè, of er nou echt een hemel bestaat. Mensen kijken dan omhoog en zo. Dat is op zich al vreemd natuurlijk. Gaan we terug naar de tijd van Columbus. Want toen was de aarde plat. En als je dan omhoog keek, ja, dan wist je zeker dat je, dat je echt omhoog keek. Maar als je natuurlijk elk willekeurig punt op de aardbol... want die is natuurlijk rond als je die bekijkt en je staat nou op dit moment ergens aan de andere kant van de aarde naar boven te kijken, dan kijk je een hele andere kant op dat realiseert men zich niet. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je toch twee mensen die de hemel hebben bereikt. En dan heb ik het over Rogier van Otterlo en Toets Tielemans. Nou, dat waren natuurlijk, eh, of dat was natuurlijk two of a kind. Eh, Rogier van Otterlo... samen met eh, natuurlijk eh, Toets Tielemans. Nou, we weten niet dat er een, of er een hemel bestaat. Hè, daar raden we allemaal naar. maar we weten zeker wel dat er hemelse klanken bestaan. En daar hebben we zojuist getuigen van kunnen zijn. Rod Stewart heeft ook een aantal American Songbooks opgenomen. En daar staat natuurlijk een hele hoop jazzy muziek op. Waaronder I Get A Kick, Out Of You, Rod Stewart. champagne, mere alcohol doesn't thrill me. Stuart, Nou, eh, eh, mensen, misschien eh, zegt je partner dat wel op dit moment tegen jou. I get a kick out of you. En dat heeft alles te maken met the way you make me feel. Oftewel, jij geeft me een bepaald gevoel. En daarom val ik helemaal op je. Enka. heels on. You give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knocked me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me, the way you make me You knocked me off of my feet. My lonely days are gone, gone feel good. Yes, you kiss me, baby. popzanger natuurlijk. Evenals Rod Stewart, die ik daarvoor draaide. Met I Get A Kick Out Of You. Beide popmuzikanten die zich eh, in het jazzy repertoire hebben... of eh, eh, die daarin zijn gedoken en toch een heel leuk album of zelfs meerdere albums in het geval van Rod Stewart... hebben opgenomen. Paul Enka was de laatste die ik liet horen. En die heeft een album opgenomen getiteld Rock Swings. Oftewel, ja, als je rockmuziek eh, eh, in een ander eh, ritme gaat spelen... dan gaat het ineens verschrikkelijk swingen. Het, het, het, swingt überhaupt al hoor. Dus daar hoef je, heb je eigenlijk geen jazzmuziek voor nodig. Het, het, is gewoon lekker. Ja, nou, dat even gezegd hebbende... gaan we snel naar George Benson. Die heeft zijn Beatle-versie van Oh Darling. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me. I'll never make it alone. Believe me when I tell you, don't ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore. You know I nearly broke down and cried When you told me You didn't need me anymore I nearly broke down and died Yeah, oh darling If you leave me I'll never make it alone. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. if you leave me, I'll never Eh, George Benson met zijn versie van Oh Darling... het bekende Beatle-werkje. Ja, ook Alfred Gerald kende de Beatles natuurlijk. Eh, die was natuurlijk van alle markten thuis, die uh, eh, Alfred Gerald. maar op de markt waar zij ging shoppen... alle markten waar zij op ging shoppen... kon ze de lieden niet vinden. En hij was zelfs niet op de markt te koop. Can Buy Me Love. Ella Fitzgerald. feel alright. For I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. can't buy. Ja, zo wordt zelfs Beatle-muziek voor jazz liefhebbers interessant. Alfred Gerald met eh, Ella Fitzgerald. Nou, moet het wel goed uitspreken, Duif. Ella Fitzgerald met uh, Can't Buy Me Love. We gaan eh, terug in de tijd, back in time... met de Rod Mustard Hammond Group. Lekker shuffeltje op het Hammond-orgel. See, I'm not a jealous type of girl. But when I see my man all over her, hmm, with his bare feet on the pedals, y'all, I'm tripping. Cause I know I can't compete with a lady that's so rough and neat. She takes him back in time with a sound that's just surrounding. She's off the hook, yeah, yeah, yeah. She's so damn right. Find her in every blues cafe, Memphis City, rock the place. Let me tell you something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith in a town and got real close. Good fever hit me bad, yeah. It never left, y'all. Ja, Back in Time, dat was de eh, Nederlandse Rob Mostert groep. En de zangeres, ik ken haar naam helaas niet... maar ik weet wel dat het eh, de partner is van eh, Rob Mostert. U moet maar eens even googelen. Dan vindt u ongetwijfeld alle informatie die ik op, dit moment niet voor u paraat heb. We gaan snel weer verder met een heerlijk jazzy werkje van Warren Covington. En ja, tegen de tijd dat hij in Phoenix is, of Phoenix, hoe zeg je, hoe spreek je dat uit? P-H-O-E-N-I-X, Phoenix, hè? By the time I get to Phoenix, Warren Covington. Of is het naar nou Phoenix? Kan ook nog maar doen. net op tijd, luisteraars. We gaan uh, een, een, eh, nog een keer een, een eh, Big Bossa draaien. En dat doen we nu met de toets Tielemans. Toets Tielemans. Big Bossa, zo heette het nummer. We gaan naar Jane's Team. En eh, nee, daar gaan we niet naartoe, want dat is opnieuw met eh, onze Toets Tielemans. Ik wilde wat anders voor weer draaien. In de Mood, met de Carnegie Hall Jazz Band. nader alweer de klok van 12 eh, uur, luisteraars. Dan moet ik er alweer mee stoppen. Maar eh, niet nadat ik u nog heb eh, laten genieten van de man die ons eh, helaas recent ontvallen is, George Michael. Want ook die zong jazzy repertoire. En dan heb ik het over eh, repertoire onder meer van Nina Simone. My Baby Just Cares For Me. Live gezongen door George Michael. En daar sluit ik het... Eh, de twee uurtjes van ZFM Jazz mee af. Ik wens u een hele fijne zondag en tot de volgende keer wat mij betreft. science. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care places Elizabeth Taylor is an artist I can even Ricky Martin's smile Something he can't see My baby don't care, I won't know duurde net niet lang genoeg om het eh, uur af te sluiten.